blew the Radio 501. Daverende donderdag. Het is weer tijd om de donderdisc bekend te maken. Eh, de donderdisc is van de Ruben Hoeken Band en Telau met een nummer van Rob Hoeken, de vader van Ruben. En het heet Drinking on My Bed. De donderdisc. I'm drinking on my bed too late, just longing for lay down in the grass, the eyes still closed. And then you're back to shade of what you were, the eyes wide open like a ghost. Dreadful pictures try to break my heart and try to make me mad.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 I've always known since I was a young boy in this world. everything's as good as bad. Now, my father told me always speak a true word. And I have to say, that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be and lies they only stop me from feeling free. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. I have, the more I am a happy man. Now my mother told me always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo.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 Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return the things I bought her. keep them just the same. Things have changed. She doesn't love me now. She's made it clear enough. It ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick out. Makes the bloke We haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I never taken your calls. You see, I put the block on my phone. I act like an addict. I just that I never can leave it alone. Yeah. Oh, habits die Oh, so fast I stayed away. Oh, heaven's star. A harder of man, nothing. Just fade away. Oh, habits are hard, hard enough to feel. Radio 501.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 Praat voor je hoofd. Voor je hoofd, voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Voor je hoofd, voor je hoofd. I was 60 years old. I left for the disco. when Grandma told. me, Take it easy, young man.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 Ik zou zo graag twee armen vinden zouden. Maar alle armen die ik vind, omhelzen niet zoals de jouwe. Ik zou zo graag twee lippen vinden. Die me vol en warm kussen zouden. Maar alle lippen die ik kus, die kussen niet zoals de jouwe. Ik vrij niet meer zoals ik vreemd met jou. Ik haal niet meer zoals ik deed bij jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Desondanks vroeg uit de veren, al om tien uur ben ik op. Kijk naar mezelf in de spiegel, denk godverdomme. Goeie kop. Ik zet wat koffie, smeer een broodje, pers wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om alle vel. blote voeten voeten op de trap. Blote voeten op de trap. Frisse wind waait om een leven, alle dagen zijn voor mij. Frisse wind waait om een leven, oh wat zijn wij heden. Zachtjes zegt ze goedemorgen, drukt zich naakt tegen me aan. En ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven. haar tanden met jouw borstel. Gaat dan uitgebreid in bad. Ik probeer met haar te lachen, maar ze is niet leuk genoeg. En ik heb echt naar haar geluisterd, maar weet niet meer wat ze vroeg. Nee, ik weet niet meer wat ze vroeg. Sorry, maar wat zei nou? Een frisse wind waait om mijn leven, alle dagen zijn voor mij. Een frisse wind waait door het leven, oh wat zijn wij heden. Ze blijft de hele tijd maar praten, waarom stapt ze nou niet op? En ondertussen exploderen de gedachten in mijn wind waait om mijn leven, maar misschien wel wat te hard. Een frisse wind waait om mijn leven, maakt me stuurloos en... Ik zou zo graag twee armen vinden, die me lang en lief omhelzen zouden.